Freddy van met het NOS Journaal. Basisgegevens van leerlingen door aan uitgevers zonder dat de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Vrijwel alle basisscholen werken met digitale lesmethoden waarbij kinderen hun naam moeten invullen. Uitgevers kunnen daardoor precies zien hoe individuele leerlingen presteren en ook hoe hun leerkrachten het doen. Volgens oude verenigingen overtreden scholen daarmee de wet. De branchevereniging van educatieve uitgevers zegt dat de leden zich aan de wet bescherming persoonsgegevens houden en dat er geen leerresultaten van kinderen worden verzameld of doorgegeven. Bij luchtaanvallen van het Syrische leger op de stad Raqqa zijn tientallen mensen omgekomen. Nog eens tientallen mensen raakten gewond bij de aanvallen op onder meer een fabriek en een markt in het centrum van de stad. Dat stelt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen. De meeste slachtoffers zouden burgers zijn. Raqqa werd in januari van dit jaar ingenomen. Islamitische staat beschouwt de stad als hoofdstad van het kalifaat dat het heeft uitgeroepen. De rechtbank in Breda geeft de verdachte van een dodelijk verkeersongeluk tijdelijk zijn rijbewijs terug. De man van 56 veroorzaakte in oktober vorig jaar in Kamen een ongeluk. Twee vrouwen kwamen om het leven. De man had te veel gedronken en bovendien reed hij veel te hard. Nu mag hij tijdelijk toch weer rijden omdat zijn vrouw terminaal ziek is en afhankelijk van hem is, zegt de persrechter. De politie heeft vanochtend in Arnhem en Eindhoven drie mannen opgepakt die mogelijk betrokken waren bij de voorbereiding van terreur. Het OM gaat ervan uit dat de drie elkaar kennen. Een van hen is een teruggekeerde Syriëganger. Het onderzoek loopt al een paar maanden. Eerder zijn computers, telefoons en paspoorten in beslag genomen. Het weer, Vannacht 2 tot 5 graden. Aan het eind van de nacht in het zuidwesten een beetje regen. En morgen in het westen soms ook. Verder overwegend droog en 6 tot 8 graden.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 Underneath the swirling skies for all to see. the swirling sky we zijn weer begonnen met het tweede uur van ZFM Jazz. Jazz. Welkom terug. Mijn naam is nog steeds David Habig. Eh, we zijn begonnen dus met Nora Jones Painter Song. Ja, deze wilde ik eventjes aanhalen... aangezien ik gisteren dus op een workshop fotografie ben geweest. En eh, dat speelde zich eigenlijk af in een oude fabriekshal of iets dergelijks. Ehm, dit was inmiddels in gebruik genomen door... Eh, met toestemming van de gemeente in Krommenie... door ehm, graffiti-artiesten. En het zag er echt geweldig uit. Ze hadden overal muurtjes of schotten opgebouwd. En er waren dus een heleboel, eh, heleboel gangen, als het ware... met, eh, met eh, allemaal graffiti op, de, op de muren. misschien een ideetje voor het oude Dolfinarium of iets dergelijks. wij gaan verder met een andere van Nora Jones. Ik zei het in het begin al. Een knipoog naar de kerst. outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been. And hoping that you drop so in. nice. I'll hold your hands. They're just like ice. My mother will start to Beautiful, worry. Watch your hurry. My father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar.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 Your eyes are like starlight now. Break this spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no no, Mind no. If no. I'm close? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, it's cold. waves were delicious. My brother will be there at Waves door. upon the tropical shore. My maiden aunt's mind is so vicious. Your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette. Never such a loser before. I've got to get home. Baby, you'll freeze out there. Say, lend me a coat. It's up to your knees out there. when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? beste luisteraars, nog 20 werkdagen tot kerst. Baby, it's cold outside. Ja, de volgende artiest, uh, Alexi Murdoch. Ehm, hij is... Uh, ik zal hem er even bij pakken. Eh, hij is geboren op 27 december. Dus ietsje na kerst, 1973. Een Britse sing- en songwriter. Um, ehm, over het algemeen akoestische muziek en in, die folk eh, hij verhuisde naar de Verenigde Staten en daar ehm, heeft hij aan de Duke University eh, eh, filosofie gestudeerd. Ehm, ik ken hem eigenlijk van een nummer dat, hij, dat niet hier op zijn, op zijn site staat. All of All My Days. En dat nummer is afkomstig van een film die ik nogal wel redelijk vond. Het is een leuke, leuke kinderfilm eigenlijk. Real Steel. Eh, dat gaat over een, eh, een bokser die eh, met zijn zoontje wordt herenigd. En ja, het speelt een beetje in de toekomst af. En, ze, gaan, ze houden robotgevechten eigenlijk. maar dat begint met dit nummer. time Fats Miller. Waller. Birds Uh, flying high, you know Nina Simone, Feeling Good. Sun in the sky dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, and I'm free. laatste tijd een beetje aan het verdiepen in eh, een hele andere muziekstijl. De dubstep. Eh, nou, niet zozeer verdiepen hoor. Ik, heb nog steeds geen idee waar het over gaat. Maar eh, het is een aparte stroming van de muziek. Het zijn allemaal een soort van remixes waar, waar de noten niet meer op elkaar volgen. En eigenlijk waar lastig op te dansen valt. Vandaar. niet op kon dansen. Dubstep is trouwens, even opgezocht... Eh, kenmerkend voor dubstep zijn de baslijnen die met een hoog tempo worden afgespeeld... waarvan de drums vaak op de helft ervan al zitten. Eh, ja, dus het is een elektronische eh, muziekvorm. Ehm, ik zal het jullie hier al, besparen, want het is nogal heftig. wij gaan verder naar, met Soot Sims en Utah Hip. en Utah Hip met Violets for Your Furs. We gaan verder met Johnny Rollins. Gardner, Shudojin Fizz. tijdens het eh, Urbex, wat de, de, vorm van fotografie die ik eh, nu eh, aan het oppakken ben, kom je vaak in panden die leeg staan, omdat er wordt beweerd dat ze spoken. Vandaar dat ik dit nummer eventjes opzetten. We gaan vandaag uh, ZFM Jazz afsluiten met Chad Baker. Everything Happens to Me. Nog een fijne zondag. En tot de volgende I make a date for God, and you can bet your life it rains. I try to give a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps. And when I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me. That love would turn the trick to end despair. But now I just can't fool his heart that thinks for me.